Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De aangekondigde bezuinigingen op de huisartsen kosten meer dan ze opleveren. Dat schrijft de Landelijke Huisartsenvereniging aan minister Schippers. Volgens de LHV komt de bezuiniging van 132 miljoen neer op 20.000 euro per huisarts. Dat zijn ongeveer de loonkosten voor een halve medewerker. Met minder personeel zullen meer patiënten naar het ziekenhuis moeten worden doorgestuurd, voorspellen de huisartsen. In een reactie zegt minister Schippers dat de huisartsen hun budget de afgelopen jaren hebben overschreden. Dat halen we terug, anders wordt uiteindelijk voor iedereen de zorgpremie hoger, aldus dus minister Schippers. De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent heeft de huizenmarkt niet uit het slop kunnen halen. Onder meer brancheorganisaties zeggen dat de verlaging maar heel kort effect heeft gehad. De sombere economische berichten maken potentiële kopers onzeker. Bovendien hanteren banken sinds vorige maand strengere regels bij het verstrekken van hypotheken. Israël heeft de bouw goedgekeurd van 1100 huizen in Oost-Jeruzalem. De aankondiging komt een paar dagen na de Palestijnse aanvraag voor een volwaardig lidmaatschap van de VN. Het bouwplan zal naar verwachting de spanning tussen Israël en de Palestijnen verder doen oplopen. De bouw van woningen voor kolonisten stuit steeds op afkeuring door Amerika en de Verenigde Naties. President Obama zei vorig jaar nog dat deze bouwplannen Israël niet veiliger maken en het vredesproces bemoeilijken. Defensie gaat de radarsystemen op vier marinefregatten geschikt maken voor het raketschild van de NAVO. Daardoor kunnen vijandelijke raketten eerder worden opgemerkt. De NAVO wil met het schild Europa beschermen tegen raketaanvallen van landen als Iran. Een Nederlands bedrijf gaat de radarsystemen aanpassen. De kosten zijn volgens minister Hille zo'n 250 miljoen euro. Het weer. Vanavond klaart het flink op. Vannacht kans op mist. Overdag als de mist is opgetrokken volop zon. De maxima lopen dan uiteen van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Show. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In totaal staat er 100 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen naar de West en Blarikum 5... A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwouderijndijk 7. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 6 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West 6. A27 Gorkum-Almere tussen knooppunt Rijnsweert en Beeldhoven 5. Ook op de 27 richting Gorkum 5 kilometer tussen Hagestein en Lexmond.